Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ines Wesky wordt aangeklaagd voor deelname aan een criminele organisatie. Zij was de advocaat van Ridouan Taghi. Wesky wordt ervan verdacht informatie van Taghi vanuit de extra beveiligde gevangenis naar de buitenwereld te hebben gesmokkeld. Ze zat tijdens het onderzoek daarnaar al een tijdje vast. En het OM wilde de zaak ook al eerder voorbrengen, zei de hoofdofficier gisteren bij Nieuwsuur. Er worden allerlei formele verweren op dit moment gevoerd eh, door de verdediging van mevrouw Wesky. En dat betekent dat wij op dit moment nog niet eh, naar zitting kunnen. En op enig moment, op het moment dat, dat die verweren eh, zijn afgerond en wij klaar zijn om die dagvaarding uit te brengen, dan zullen we mevrouw Wesky daar als eerste van informeren. Wesky zit nu niet in de gevangenis. Ze is wel geschorst als advocaat. Er zijn veiligheidsplannen voor de Olympische Spelen gestolen. Uit een trein in Parijs zegt een Franse tv-zender... maandag zou de tas van een gemeentemedewerker uit een bagagerek zijn gepakt... met daarin zijn computer en allemaal USB-sticks... waar gevoelige info op staat over de inzet van duizenden agenten... tijdens de Spelen komende zomer. Er wordt met camerabeelden gezocht naar de dief... En Joe Biden en Donald Trump hebben de voorverkiezingen van hun partijen gewonnen in de staat Michigan, schrijven Amerikaanse media op basis van exit polls. Biden versloeg de enige andere democratische kandidaat. Trump versloeg de republikeinse tegenkandidaat Nikki Haley met ruime cijfers. Een groot feest in de uitkleedkamer in het Cambuurstadion gisteravond. Daar stonden de spelers van NEC op de banken na hun winst in de halve finale van de beker. In de verlenging maakten ze de 2-1. Ook een speciale pot voor NEC'er Mees Hoedemakers. Hij speelde tot vorig jaar nog voor Cambuur en was nu voor het eerst weer in Leeuwarden. Ja, het was echt gek Dat vuurwerk bleef maar gaan. Ik denk op een gegeven moment is het ook wel klaar. En ik weet dat het hier eh, ook uh, gek kan zijn. Dat weet ik als geen ander. Dus eh, dat was wel echt wel genieten. Ja. Dus ja, ik zeg het nog maar een keer. Ga je naar de Kuip? Ja, dat is prachtig. Ja. Ik kan nu al niet wachten. prachtig met NEC dit te mogen meemaken. En ja, ik kan niet wachten. Die bekerfinale gaat NEC spelen tegen Feyenoord of FC Groningen. Die ploegen spelen morgen tegen elkaar in de andere halve finale. En het weer nog. De dag begint fris met vooral in het oosten behoorlijk wat zon. Later trekt het vanuit het westen steeds meer dicht. Kan er ook een spatje regen vallen. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Een Duits fragat heeft voor het eerst op de Rode Zee een aanval van de Houthis afgeslagen. Een schip schoot kort na elkaar twee drones uit de lucht. Het Openbaar Ministerie wil advocaat Ines Wesky vervolgen. Wesky was de advocaat van Ridwan Taghi... en zou informatie van hem vanuit de gevangenis hebben gedeeld met de buitenwereld. De nationale ombudsman vindt dat gemeenten te weinig doen om mensen met schulden te helpen. Volgens hem verschilt de hulp sterk per plaats. De ene gemeente stuurt gelijk een team om iemand te helpen... terwijl de andere eerst alleen een brief stuurt. Het weer, het is fris. In het oosten kan het nog even een graadje vriezen. Later op de dag vanuit het westen meer bewolking en wat regen bij een graad of 10.